uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Inheemse volkeren krijgen een permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Zij kunnen zo advies geven en meepraten over beleid voor natuurbescherming. Dat is besloten op de VN-top over biodiversiteit in Colombia. De VN-vertegenwoordiging is een erkenning voor inheemse volkeren wereldwijd... en voor de rol die zij spelen in natuurbehoud en biodiversiteit. De Spaanse politie stuurt extra agenten naar de regio Valencia om te voorkomen dat daar geplunderd wordt. Deze week werd het gebied getroffen door catastrofale overstromingen waarbij meer dan 200 mensen omkwamen. Er is veel schade aan gebouwen en auto's. In het rampgebied zijn tot nu toe 27 mensen aangehouden voor overvallen en plunderingen. De afgelopen dagen zijn er ruim 4000 agenten en burgerwachten ingezet. Zij hebben ook reddingsacties uitgevoerd en lichamen geborgen. Ook vandaag wordt er veel regen verwacht in Valencia, Catalonië en de Balearen. Wereldwijd zijn vrouwen steeds vaker burgerslachtoffer in oorlogen. Vorig jaar waren vier op de tien doden bij gewapende conflicten vrouw, melden de Verenigde Naties. Het is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De toename is grotendeels te verklaren door de oorlog in Gaza. Het Israëlische leger heeft daar in een jaar tijd vele vrouwen en kinderen gedood. Ook stierven veel vrouwen door gebrek aan gezondheidszorg. Volgens de VN is er sprake van een groeiende nalatigheid om vrouwen en kinderen te beschermen. Bij de presidentsverkiezingen in Moldavië zijn stembureau medewerkers weggestuurd die verdacht worden van corruptie. Moldavië kiest tussen een pro-Russische en een pro-Europese kandidaat. En Rusland probeert de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Het weer op steeds meer plaatsen klaart het op. In de loop van de dag is er vanuit het noordoosten wat zon te zien. In het zuiden blijft het bewolkt. Bij weinig wind wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog vijf minuten in de file voor knooppunt Badhoevedorp.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 Oh, het is alsof mijn oren zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Een liedje en een wondere melodietje, en een ander berg een al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jouw jubelen door het de lente brengen overal.